Etienne Verschuren met het NOS Bij een aanrijding met drie auto's op de A2 bij Marhezen in Brabant is vannacht een man overleden. Een andere man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Een derde man is daar ter controle naartoe gebracht. Het incident gebeurde vannacht rond 1 uur. Een deel van de weg is afgesloten en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In het noorden en zuiden van Gaza zijn de afgelopen dag opnieuw pakketten met noodhulp gedropt. Onder meer Jordanië, Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben 90 pallets met voedsel en medische spullen naar het gebied gebracht. Ook Nederland zal vanaf vrijdag twee weken lang hulpgoederen droppen. Internationale organisaties hebben kritiek op de luchtdroppings... omdat de methode duurder is en minder efficiënt dan bevoorrading met vrachtwagens. De trucks staan klaar aan de grens met Gaza... maar worden door Israël maar mondjesmaat toegelaten. Het meisje van bijna één uit Utrecht dat sinds dinsdag was vermist, is terecht... De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... nadat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. De moeder leidt een zwervend bestaan en er waren grote zorgen over het kind. Afgelopen avond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. In is het lichaam gevonden van een van de vijf mijnwerkers... die werden vermist na het instorten van een grote kopermijn. De mijn ligt in het midden van het land en stortte afgelopen vrijdag in na een aardbeving. Kort daarna werd al het lichaam van een mijnwerker gevonden. Negen anderen raakten gewond. Bij de zoekactie naar de overige vier vermisten proberen de hulpdiensten in Chili door een 90 meter dikke laag met rotsen te boren. Het weer, vooral in het noorden en oosten regen.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 Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor upstairs from you Yes, I think you've seen me before of you every step of the way.